Zo krijgt het Europese Visserijagentschap een grotere rol bij het controleren van de vangstquota en de netten waarmee gevist mag worden. Nu controleren de EU-landen nog allemaal op een eigen manier, wat leidt tot oneerlijke concurrentie. Verder is afgesproken dat er een strafpuntensysteem komt. Vissers die vaker in de fout gaan kunnen hun vergunning kwijtraken. Minister Verburg is blij dat vissers in alle EU-landen straks gelijk worden behandeld. Wel had ze graag gezien dat de regels nog wat eenvoudiger waren geworden. Een Amerikaanse wetenschapper die werkte voor het ministerie van Defensie en voor de ruimtevaartorganisatie NASA is gearresteerd voor spionage. Hij speelde gevoelige informatie door aan een FBI-agent die zich voordeed als een medewerker van de Israëlische inlichtingendienst. De wetenschapper liet weten dat hij bereid was om geregeld geheime informatie te verstrekken in ruil voor geld. Die informatie ging vooral over Amerikaanse verdedigingsstrategieën. Justitie neemt de zaak hoog op, omdat de man de veiligheid van Amerika in gevaar bracht uit winstbejag. en riskeert een levenslange gevangenisstraf. Dirk Scheringa vraagt deze week ook het faillissement aan van DSB Beheer, de moedermaatschappij van tal van andere bedrijven, waaronder voetbalclub AZ en het Scheringa Museum voor Realisme. Dat zei Scheringa in het programma Pauw en Witteman. Gisteren werd door de rechter de DSB Bank failliet verklaard. Ook is er al beslag gelegd op het DSB Stadion van AZ door bouwbedrijf Midret. Dat bedrijf bouwt in op meer het nieuwe museum van Scheringa. Vrijdag werd de bouw stilgelegd omdat DSB niet meer aan zijn betalingsverplichtingen kon voldoen. Voor AZ heeft het beslag op het stadion geen gevolgen. AZ huurt het complex ongeacht wie de eigenaar is. Het weer, de komende dag flinke periode met zon.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 Gun je anderen een lang leven? Wist je dat in Nederland honderden mensen sterven? Omdat er te weinig donororganen zijn. En wist je dat iedereen donor kan worden? En dat het heel makkelijk is om je te registreren? Wist je dat je je donorregistratie ook altijd weer kan veranderen?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 And my traveling tell me she's gone. As if I didn't know that, as if I didn't know my own bed. As if I'd never noticed the way she brushed her hair from her forehead. And she said, Losing love is like a window in your heart. Everybody sees you're blown. Nobody sees the wind blow. I'm born to Graceland, Memphis, Tennessee. I'm born to Graceland. Poor boys and pilgrims with families, and we are born to Graceland. Am I traveling bags, ghosts and empty sockets? I'm looking at ghosts and empties.